Goedemorgen, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen met een schuld gaan er niet meteen iets van merken dat uitkeringen en het minimumloon omhoog gaan, zeggen hulpverleners. Begin volgend jaar gaat het minimumloon met 10% omhoog vanwege de hoge energiekosten, maar dat extra geld gaat niet naar mensen zelf, omdat er een vast bedrag is afgesproken dat zij mogen houden, Leg deze hulpverlener uit. Maar dat gebeurt één keer per 12 maanden, dus dat betekent dat als er bijvoorbeeld in oktober beslag gelegd is, dat pas oktober volgend jaar een nieuwe berekening wordt gemaakt. En ja, als dan het inkomen in januari gestegen is, dan gaat het meerdere eh, naar de schuldeiser en niet eh, naar betrokkenen zelf. Ze proberen schuldeisers te vragen er rekening mee te houden... maar willen dat de minister het voor iedereen regelt. Kleine oogjes bij de leiders van EU-landen vanochtend. Ze hebben tot midden in de nacht gepraat over de hoge gasprijzen... maar hebben geen oplossing bedacht. Sommige landen willen een maximumprijs afspreken die ze ervoor willen betalen... maar andere, waaronder Nederland, zijn bang dat gasverkopers het ergens anders gaan slijten. Een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het schaakschandaal. De Amerikaanse schaker Hans Niemann sleept wereldkampioen Magnus Carlsen en Chess.com voor de rechter. Hij vindt dat, zijn dat ze zijn reputatie hebben beschadigd en wil 100 miljoen euro zien. Volgens de schaaksite heeft Niemann zelf meer dan 100 keer vals gespeeld is PSV niet gelukt de inhaalwedstrijd in de Europa League tegen Arsenal te winnen. De wedstrijd werd eerder vanwege het overlijden van Queen Elizabeth verplaatst naar gisteravond. Bleef lang 0-0, maar 20 minuten voor tijd scoorde Arsenal, zag ESPN. Bal teruggelegd, Xhaka, daar is de goal. De goal voor Arsenal, precies 70 minuten. Xhaka met het doelpunt. En het bleef ook 1-0. Balen vindt PSV'er Simons. We hebben gewoon eh, kansen gecreëerd. Alleen eh, je moet het scoren. Op deze niveau moet je het gewoon scoren en laten zien. En dat lukte dus niet. Volgende week is de return in Eindhoven. En dan nog het weer. Wisselend bewolkt met lokale bui. Later vanmiddag breekt de zon wat langer door. Het wordt 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Hoogtepunt van de files is wel voorbij. Nog een paar korte files in onze regio. Zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp. Vijf minuten vertraging hier met een file van 4 kilometer. En op de N207 Hillegom richting Alphen. Daar is het ook druk tussen de aansluiting met de A4 en afrit Nieuwveen.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 Veel mensen met schulden gaan nauwelijks iets merken van de verhoging van de uitkeringen op 1 januari, waarschuwen hulpverleners. De verhoging gaat namelijk vaak direct naar de schuldeisers. De EU-leiders hebben vannacht in Brussel geen harde afspraken gemaakt over een maximumprijs voor gas. Ze hebben wel afgesproken om verder te praten over een compromisvoorstel dat nog op tafel ligt. De Amerikaanse president Biden is bang dat de steun aan Oekraïne op de tocht komt te staan... als de Republikeinen volgende maand de verkiezingen voor het congres winnen. Het weer vanuit het zuiden buien, vooral in het binnenland. Later meer zon en het wordt vandaag 18 tot 20 graden. I used to have the sky with a darker shade of blue and a lighter tone and the brightest white.